Het college van burgemeester en wethouders beraadt zich op zijn positie... na een confrontatie van de Partij van de Arbeid met de eigen wethouder De Pla. Die wil de onroerende zaakbelasting met 5% verhogen... maar de PvdA vindt dat te veel. Een motie voor een lager tarief kreeg de steun van de oppositie... en werd met 24 tegen 13 stemmen aangenomen... De PvdA is de grootste partij in het college, waar verder de SP en GroenLinks in zitten. Het college van Nijmegen bekijkt nu of het nog verder kan en doet daar later deze week mededelingen over. De advocaat van een van de twee jongste verdachten in de Urkse moordzaak zegt dat de verdachten van 12 en 13 jaar oud er niet bij waren toen Dirk Post stierf. Volgens de advocaat van de 13-jarige verdachte zijn de twee jongste jongens vorige week in het bos weggelopen toen de oudste een mes openklapte. Onderweg naar huis werden ze volgens hem door de 15-jarige verdachte ingehaald. Toen hebben ze bloed op dienstbroek gezien, zegt de advocaat. In Urk hebben 3500 mensen meegelopen in een stille tocht voor Dirk Post. Turkije weigert PVV-leider Wilders officieel te ontvangen. Het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt zijn ideeën racistisch en fascistisch. Wilders hoort bij een Tweede Kamerdelegatie die begin januari een werkbezoek wil brengen aan Turkije. Als Wilders meegaat beschadigt dat volgens een woordvoerder van het Turkse ministerie de betrekkingen tussen Turkije en Nederland. De Turkse premier of minister van Buitenlandse Zaken neemt uiteindelijk het besluit of Wilders wordt toegelaten. AZ kan zich niet meer plaatsen voor de laatste 16 van de Champions League. Na het 0-0 gelijkspel tegen het Griekse Olympiakos kunnen de voetballers nog wel door naar de Europa League.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 Great expectations, everybody's watching you. ZFM. ZFM. be. I wanna hear sugar bells ring. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. Her wishing well, a butterfly tease. Wish me love, a wishing well, to kiss and tell. Her wishing well. van de herfst. drive me crazy. You slowly drive me crazy. Red blooded baby, can't get you off my mind. I should be lucky, I should be so lucky. I should be lucky to sleep with you tonight. be back.